Thomassen met het NOS-journaal. Mitsubishi beëindigt volgend jaar de productie in Born, schrijven Japanse kranten op basis van anonieme bronnen binnen het bedrijf. Mitsubishi zou geen toekomst meer zien in Europa en zich willen richten op de opkomende markten. Het zou het eerste Japanse autoconcern worden dat zich uit Europa terugtrekt. Bij Netcar in Born werken 1500 mensen. Het personeel wordt vanochtend ingelicht. De vereniging De Friese Elfsteden geeft vanochtend om half tien een persconferentie. Gisteravond waren de rajonhoofden voor het eerst in 15 jaar bijeen. Ze maken straks nog geen datum voor een eventuele Elfstedentocht bekend. Het ijs moet over de hele route 15 centimeter dik zijn en dat is nog nergens zo. Woensdag komen de rajonhoofden weer bij elkaar. De NS verwacht een drukke spits met volle treinen. Reizigers moeten vaker overstappen en op sommige trajecten rijden minder intercities en sprinters. Door minder treinen te laten rijden hoopt de NS het aantal storingen te beperken. Vrijdag en zaterdag was het chaos op het spoor. De ANWB verwacht vanochtend op de weg geen grote problemen. Wel waarschuwt de ANWB dat het vooral op lokale wegen glad kan zijn. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam is een vrouw opgepakt omdat ze haar dochtertje van vier in de tram mishandelde. De tram werd stilgezet bij station Berkel nadat inzittenden de politie hadden gebeld. Volgens de politie werd het kind geschopt en geslagen. Vandaag wordt bekeken of jeugdzorg moet worden ingeschakeld. In de Pakistanse stad Lahore is een fabriekgebouw ingestort na een gasexplosie. Tientallen mensen liggen onder het puin. Hulpdiensten proberen met graafmachines bij de ingestorte fabriek te komen. Doordat de straten nauw zijn is dat erg lastig. In het complex van drie verdiepingen werden farmaceutische producten gemaakt. Het weer. Er zijn vandaag zonnige perioden afgewisseld door wat hoge bewolking. Het blijft droog. Het wordt min 3 graden in Zeeland tot min 6 in Groningen. Tegen de avond in het noordwesten toenemende bewolking en mogelijk wat motsneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan onder meer op de A4 richting Amsterdam. 5 kilometer tussen Leidsdam en Zoeterwoude. A7 richting Zaandam. 2 kilometer bij de afwit wormer En op de A8 naar Amsterdam ook 2 kilometer voor knooppunt Koenplein.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 snelweg van de spijt. Spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze vol Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het moet ik tien keer rondevenaren. Tot jij mijn liefde voelt.